7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten, de zogenaamde BOA's... moeten de bevoegdheid krijgen zelf boetes uit te delen... voor fietsen zonder licht, niet hands-free bellen en door rood rijden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het AD. Op dit moment schrijven gemeenteambtenaren wel bonnen uit... voor fout parkeren en afvaldumping... maar de opbrengst daarvan gaat direct naar de schatkist. De gemeenten lopen daardoor miljoenen euro's mis... en de VNG vindt dat onrechtvaardig. Een verwarde man heeft in Den Haag een agent gestoken met een mes. De verdachte is vervolgens neergeschoten, zegt de politie. Hij is geraakt in zijn been en de man heeft zichzelf daarna met een mes in zijn gezicht verwond. Volgens een woordvoerder vallen de verwondingen van de agent mee. Hoe het met de verdachte gaat is niet bekend. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn nieuwe kabinet rond. Naast zijn eigen Likud-partij bestaat zijn kabinet uit vier rechtse en religieuze partijen. Alle posten zijn verdeeld en de ploeg heeft de goedkeuring van de Knesset. Netanyahu blijft niet alleen premier, maar behoudt ook de post van minister van Buitenlandse Zaken. Een communiefeest in een feestzaal in Sittard is vannacht uitgelopen op een grote vechtpartij. Vier mensen raakten licht gewond. Er waren zeker tien mensen betrokken bij de ruzie. Om de situatie onder controle te krijgen werd een groot aantal agenten ingezet, zegt de politie. Over de aanleiding voor de vechtpartij is nog niets bekend. Op een veiling in New York heeft een schilderij van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan bijna 45 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Het is voor het eerst dat voor een Mondriaan zoveel wordt betaald. Het kunstwerk Compositie nummer 3 uit 1929 ging onder de hamer bij veilinghuis Christie's. Verwacht werd dat het tussen de 15 en 25 miljoen euro op zou brengen. En dan het weer in het zuiden bewolkt. Er valt wat regen.